Ember ze met het NOS-journaal. Modeontwerper verleden. Dat bevestigt zijn persoonlijke assistent in De Telegraaf. Molenaar raakte vorige maand gewond nadat hij thuis van de trap was gevallen. Zijn assistent zegt in De Telegraaf dat de couturier er slechter aan toe was dan naar buiten is gebracht. Eind vorige week verslechterde de Molenaars gezondheidstoestand. Frans Molenaar was een van de bekendste Nederlandse couturiers. Zijn creaties werden gedragen door tal van bekende Nederlanders. De modeontwerper maakte bijna 100 collecties. Zijn laatste collectie presenteerde hij in september. Molenaar is 74 jaar geworden. Minister Opstelten wil vaart maken met de nieuwe antiterreurmaatregelen. Hij hoopt onder meer dat het wetsvoorstel om jihadgangers het Nederlanderschap te ontnemen snel door het parlement komt. Opstelten zei dat in Nieuwsuur. Gisteren sprak de minister van Veiligheid en Justitie in Parijs met buitenlandse ambtgenoten over de strijd tegen terrorisme. Er is onder meer afgesproken dat de VS en Europa nauwer gaan samenwerken. Zo wordt in de toekomst meer informatie uitgewisseld en worden de Europese buitengrenzen beter bewaakt. In Mozambique zijn 56 mensen omgekomen door het drinken van vergiftigd bier. Nog eens 49 mensen liggen in het ziekenhuis. De slachtoffers dronken het bier bij een begrafenis. De autoriteiten denken dat er krokodillengal in het bier zat. Het bloed van de gasten wordt onderzocht. Het Amsterdamse Persmuseum brengt een hommage aan het satirische Franse blad Charlie Hebdo. Een extra tentoonstelling laat verschillende exemplaren zien van het weekblad dat deze week werd getroffen door een terreuraanslag. Ook zijn er spotsbrenten en voorpagina's van kranten te zien die zijn gemaakt na de aanslag. Zo wil het persmuseum laten zien wat het tijdschrift inhoudt en wat de impact van de aanslag is geweest.